Tilke Teertstra met het NOS-journaal. De Sociale Verzekeringsbank heeft een zorgcentrum gevraagd te zwijgen over problemen met betalingen. In ruil daarvoor zouden nieuwe PGB-gelden sneller worden overgemaakt, zegt de directeur van het zorgcentrum. De directeur ging akkoord, naar eigen zeggen omdat ze niet anders kon, maar nu zoekt ze toch de publiciteit, omdat het opnieuw misgaat met de betalingen van de SVB. Staatssecretaris Van Rijn zegt dat hij verbaasd is over de afspraken. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon brengt morgen toch geen bezoek aan Noord-Korea. Hij had toestemming gekregen om naar een industrieel complex vlak bij de grens met Zuid-Korea te gaan, maar die is weer ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Ban hoopte met zijn bezoek de relatie tussen de twee Korea's te verbeteren. In Indonesië zijn opnieuw honderden bootvluchtelingen aan land gekomen. Vissers hadden ze zien ronddobberen en brachten ze naar Aceh. De migranten zijn uitgedroogd en verzwakt. Ze zouden ruim vier maanden onderweg zijn geweest. De afgelopen tijd waagden duizenden mensen uit vooral Birma en Bangladesh de oversteek. Indonesië praat daar vandaag over met Maleisië en Thailand. Michael van Praag trekt zich zo goed als zeker terug als kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. Dat meldt de Volkskrant. Ook Luis Figo zet zijn campagne waarschijnlijk stop. Als dat gebeurt is er nog één uitdager van de huidige voorzitter Blatter over. De Jordaanse prins Ali bin al-Hussein. Die zou zo meer kans maken op het voorzitterschap. Een treintje Oosterhuis heeft de finale van het Eurovisie Songfestival niet gehaald. In Wenen kreeg haar liedje Walk Along niet genoeg punten in de eerste halve finale. De zangeres zegt dat ze niet boos is of teleurgesteld, maar dankbaar dat ze dit heeft meegemaakt. De eindstrijd zonder Nederland dus is zaterdag. Dan nog het weer. De dag begint met regen in de kuststreek. Later trekken de buien verder land inwaarts. Vooral het oosten is kans op hagel en onweer. Maar tussendoor is er ook zon.